10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden Amerikaanse prediker Steven Anderson mag Nederland niet in. Ook de rest van de Europese Schengenlanden is verboden terrein voor Anderson... laat staatssecretaris Harbers weten aan de Tweede Kamer. Volgens Harbers wil het kabinet krachtig optreden tegen extremistische sprekers. Anderson wilde op 23 mei in Amsterdam een toespraak houden. De Tweede Kamer vroeg al om een inreisverbod voor de Amerikaan christelijke prediker deed onder meer omstreden uitspraken over homoseksuelen... die volgens hem door de overheid gedood moeten worden. Vleesvervangers worden steeds populairder. De markt voor vleesvervangers zal dit jaar en volgend jaar met 10% groeien... voorspelt ABN AMRO. De afgelopen jaren was die groei nog 4%. De toegenomen populariteit komt vooral doordat de consument meer keuze heeft. Steeds meer producenten brengen vleesvervangers op de markt... Ook lukt het steeds beter om de smaak en structuur van echt vlees na te maken. Een groep studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam... vindt dat de universiteit niet goed omgaat met seksuele geweldsincidenten. Een eerstejaarsstudenten zou zijn aangerand door een jaargenoot... maar in de brief waarmee de andere studenten hierover werden ingelicht... staat niet dat het om een zedendelict ging... Eerder dit jaar zochten Vietnamese studenten de publiciteit... omdat ze op de universiteit steeds de man tegenkwam... die haar zou hebben lastiggevallen. De universiteit belooft dit soort incidenten voortaan beter aan te pakken. Ruim 4,1 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken... naar de halve finale wedstrijd van Ajax tegen Tottenham Hotspur... in de Champions League. Dat is een record... Op Veronica keken bijna 3,9 miljoen mensen.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Elkaar voor laten gaan in het verkeer.